Levi van Eck met het NOS-journaal. Vrijwel de oppositie heeft de motie van afkeuring tegen premier Rutte gesteund. De SGP was de enige oppositiepartij die de motie niet steunde. Uiteindelijk stemden 67 Kamerleden voor de motie, 76 stemden tegen en daarmee werd de motie van afkeuring afgewezen. Volgens de oppositie had de premier de Tweede Kamer eerder moeten inlichten over de memo's die er waren over de dividendbelasting... Rutte kreeg in het debat harde verwijten vanwege de manier waarop hij de Kamer over de kwestie heeft geïnformeerd. De premier herkent zich niet in de scherpe kwalificaties van de oppositie, maar herhaalde wel dat er fouten zijn gemaakt. Facebook heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks het privacy-schandaal rondom Cambridge Analytica. Het bedrijf draaide meer omzet dan verwacht, ruim 9 miljard euro. Vorig jaar was dat nog ruim 6 miljard euro. Daarnaast zijn er nu maandelijks 2,2 miljard gebruikers actief en ook dat is meer dan verwacht. Cambridge Analytica verzamelde via Facebook de gebruikers van zo'n 87 miljoen Facebook-gebruikers. De Nederlandse staalindustrie kan flink worden geraakt door eventuele importheffingen van Amerika. Het CBS heeft uitgerekend dat er vorig jaar voor 570 miljoen euro aan staal is uitgevoerd naar de VS. Het land is daarmee voor Nederland het op vier na grootste exportland voor staal. Amerika dreigt met importheffingen om te voorkomen dat China goedkoop staal op de markt brengt. Komende maand neemt de VS een besluit over de heffingen. De kans bestaat dat Louis van Gaal zijn rentree maakt in de voetbalwereld. Hij zei bij Ziggo Sport dat er een aanbieding ligt die hij bijna niet kan weigeren. Van Gaal zegt dat hij nog steeds veel aanbiedingen krijgt... en nog niet kan zeggen dat hij definitief met pensioen is. Het weer verspreid over het land valt er een enkele bui met kans op onweer. De temperaturen liggen tussen de 6 en 8 graden. Overdag is het droger en dan wordt het 11 tot 15 graden.